Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Orkaan Laura heeft in de Amerikaanse staat Louisiana aan zeker vier mensen het leven gekost. Volgens de gouverneur heeft de orkaan enorm veel schade aangericht, maar is de verwachte catastrofe uitgebleven. Laura was de zwaarste orkaan ooit in Louisiana. Uit voorzorg werden honderdduizenden mensen geëvacueerd. Volgens de gouverneur zijn er veel bomen en elektriciteitsmasten omgewaaid. En ook gebouwen deels ingestort. Meer dan een half miljoen inwoners van Louisiana zitten nog altijd zonder stroom. De vier doden vielen door omgewaaide bomen die op huizen terechtkwamen. Franse jagers mogen voorlopig geen vogels meer vangen... door stokken en takken met lijm in te smeren, heeft president Macron bepaald. In bijna de hele EU geldt al een verbod... maar in de Provence worden nog veel merels en lijsters met lijmstokken gevangen. Onder meer lijsterpaté staat daar bekend als delicatesse. Vogelbeschermers zeggen dat de dieren erg lijden als ze vastkomen te zitten. En dat ook beschermde vogels het slachtoffer zijn. Macron heeft de vangtechniek nu tot 1 januari verboden. Een definitief verbod wil hij nog niet, omdat hij nog wacht op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. De motorrijders die onlangs in nog geen 10 minuten van Breda naar Rotterdam scheurden... hebben opnieuw een filmpje online gezet. Daarin is te zien hoe ze in het donker met snelheden tot boven de 270 km per uur... over de A29 naar Rotterdam rijden. De motorrijders deden 7 minuten over de rit van knooppunt Hellegatsplein naar Rotterdam... een afstand van 24 kilometer. Dat komt neer op gemiddeld meer dan 200 km per uur. Te zien is hoe ze in het donker tussen het verkeer zigzaggen. De politie zegt de zaak hoog op te nemen en heeft al tientallen tips binnen. Het weer. De meeste neerslag trekt vannacht naar het noorden weg. Hier en daar kan nog wel een bui vallen. Minima tussen 13 en 17 graden.